maar de plaats was nog niet bekend. Het is de tweede ontmoeting tussen de twee na de topontmoeting in juni in Singapore. Op Twitter schrijft Trump dat sommigen misschien verrast zijn door Kim... maar hij niet, omdat hij de Noord-Koreaanse leider heeft leren kennen... en helemaal doorziet hoe bekwaam hij is. Noord-Korea wordt een ander soort raket, een economische, schrijft Trump. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase... en betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Op dit moment vissen zo'n 80 Nederlandse schepen met de Puls, hun vismethode... waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden... nadat het Europees Parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. Aan het begin van de nacht is een Boeing 747 getransporteerd over de snelweg A9. De Boeing gaat als attractie dienen bij een hotel van vliegmaatschappij Corendon in Bad Oeverdorp. De snelweg is hiervoor de hele nacht afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Voor het transport zijn lantaarnpalen en vangrails tijdelijk weggehaald. De Boeing moet ook door weilanden en oversloten. Boeren hebben daarvoor een vergoeding gekregen. Het hele project heeft volgens Correndom miljoenen gekost. De Boeing komt zondag aan in de hoteltuin in Bad In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. AZ versloeg in Breda Hekensluiter nak met 3-0. AZ blijft vierde op de ranglijst met twee punten achterstand op Feyenoord. Het weer, staat tijdelijk wat minder wind en er zijn opklaringen. Overdag vooral in het zuidoosten een bui, verder periode met zon... bij maximaal rond 9 graden en ook waait het weer stevig.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 You skillin' those homegirls and got sent up the creek, G. Without a pad on, you left the straddling, right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my <laughs> call I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the to the G, they be the same thing.